Wie kan werken moet door de gemeente aan een baan worden geholpen. Tot het zover is krijgen de jongeren een bijstandsuitkering, schrijft Kleinsma in een brief aan de Kamer. Volgens Kleinsma zijn er van de 230.000 jongeren met een Wajong-uitkering 40.000 volledig en blijvend gehandicapt. Die blijven recht houden op een Wajong-uitkering. De maatregel moet op termijn een besparing van 1,2 miljard euro opleveren. De Europese Unie stelt volgend jaar 8 miljard euro beschikbaar voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. De miljarden zijn bedoeld voor landen waar het percentage werkloze jongeren 25 of hoger is, zoals in Spanje. Nederland valt er niet onder. Volgens premier Rutte is dat terecht. Hij zegt dat de problematiek in de zuidelijke Europese landen veel nijpender is. Een groot deel van het personeel in gevangenissen die dichtgaan... krijgt nieuw werk bij de dienst justitiële inrichtingen. Dat zei staatssecretaris Steven gisteravond in de Tweede Kamer. Door de bezuinigingen gaan 19 gevangenissen dicht... en verliezen 2600 mensen hun baan. Een groot deel daarvan kan aan de slag als bijvoorbeeld beveiliger van rijksgebouwen of bij de douane. De moeders van Srebrenica hebben de zaak verloren die ze bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens hadden aangespannen tegen Nederland. Net als de rechters in Nederland al eerder beslisten, zegt ook het Europees Hof dat de Verenigde Naties immuniteit genieten. Volgens de moeders van Srebrenica ontlopen Nederland en Dutchbed hun verantwoordelijkheid door de immuniteit van de VN. Een online veiling van objecten en documenten van de schrijver Jan Kramer heeft gisteravond bijna 150.000 euro opgeleverd. In totaal werden meer dan 800 voorwerpen geveild, van brieven, schilderijen en foto's tot meer persoonlijke spullen. Het weer, het is bewolkt, er valt enige tijd regen of motregen. Die trekt in de loop van de komende uren langzaam weg.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 Niet alleen het laatste uur van vandaag, maar ook het laatste uur vanaf het Gasthuisplein voor de Euro Breakdown. Vanaf eh, woensdag eh, is het over hier op het Gasthuisplein. En gaan we vanaf die zaterdag erop naar de nieuwe locatie, de Tolweg in Zandvoort. 23e jaargang Euro Breakdown, aflevering 21, 24 mei 2013. 19 stijgers, 3 zittenblijvers, 16 dalers, 2 nieuwe binnenkomers. Zo ziet de lijst eruit. Deze week is niet gehaald door Heem en Falling en ook T.I., Trending Lamar, B.O.B. en Chris Steppens. Memories Back Then verdwijnen uit de lijst snelste stijger is Train Mermaid, gaat er 11 omhoog. En Mad Science With You is de snelste daler met 12 plaatsen. Hij is trouwens ook de langs genoteerde met 16 weken. 24 mei komen we ook tegen in de geschiedenisboeken... want in 1883 is de opening van de Brooklyn Bridge in New York City. 1993, Microsoft introduceert Windows NT. 1995 op deze 24 mei, Ajax wint de Champions League. In de finale in Wenen is de Nederlandse club met 1-0 te sterk voor het Italiaanse AC Milan. Niet minder lang geleden in 2002... George W. Bush en Vladimir Poetin tekenen een ontwapeningsakkoord. Dat alles op 24 mei. 24 mei 2013. De nummer 20 in de laatste Euro Breakdown vanaf de Gasthuisplein... is in handen van Avril Lavigne.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 Een Australisch duo eh, die zich Empire of the Sun noemen. In 2009 kwam hun eh, eerste single uit. Ja, echt groot Ja, niet verder dan nummer 40 in de Nederlandse top 40 Walking on a Dream. En nu, vier jaar later, we zitten in 2013, een andere single van ze Alive... En die doet het in Nederlandse top 40 ook nog niet goed. Daar is hij nog geen eens binnen. Maar in de rest van Europa gaat de plaat als een gek. Vampire Zon staat namelijk vorige week op 23 en deze, eh, deze week, hun zesde week met Alive, gaan ze nog eens zes plaatsen omhoog naar nummer 17. 16 is er voor Major Lazer, Bust is Angel en oh, Watch Out For This. In de vierde week gaan zij acht plaatsen omhoog, van 24 naar 16. Straks op 15, eh, twee plaatsen in de achtste week voor Bridget Mandler, Ready or Not. say me God say me in ya. Kill any sound violate, say them a go get murder. Girl, them a bubble and a wine, so me God say me in ya. Yeah. Me go the hardest, yes, me go the hardest. Man a real general, the rest of them a novice. Step in at the place, turn it up, turn it up, turn it up. Till me woke up at the forest. Hey, bumbo clap. Now me friend them a gal is graphis. Gal them know say me a the smartest. Up inna your face, say the grades it a place. You know you know fi fuck with the hardest. Hey. CIA. say me in ya. When good music I play, say me glad say me in ya.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 Ready or Not in de achtste week twee plaatsen omhoog. Gaan we straks naar de top 10 van deze week. Kijken we eerst nog even achterom. Twee plaatsen winst in de zesde week. Avril Lavigne, Here's to Never Growing Up. 19 is er dan voor de Lumineers. Ho hey, zakt vier plaatsen in de elfde week. Michael Bublé, It's a Beautiful Day. Nou, als ik zo naar buiten kijk, dan heeft hij het mis deze week. Het is me een partij grijs boven Zandvoort op deze 24 mei. Vorig jaar rond deze tijd trouwens een warmterecord hè, voor mei. En nu uh, zitten we weer in de regen. Hij verdubbelt zijn plek ook trouwens. Vorige week nog 9, deze week 18 in de 12 week. Empire of the Sun, Alive. 6 weken in de lijst, 6 plaatsen omhoog van 23 naar 17. Van 24 naar 16 in de vierde week Major Leisure, Watch Out For This. Richard Mandler, Ready or Not in de achtste week um, plaatsen omhoog. Van 17 naar 15. Hun, Why Am I The One, 12 weken in de lijst. Van 11 zakken naar 14. Van 12 zak het naar 13 Demi Lovato, Hard Attack. Tom Rock en Pretend. In de achtste week zakt hij van 8 naar 12. Klankarazel De Zonnetand staat 11 weken in de lijst. Vorige week nog 6, deze week op 11. Snelste stijger is Train deze week. Vorige week nog 21 met Mermaid. Maar in de vijfde week gaan ze 11 plaatsen omhoog naar nummertje 10.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 Hallo Hello Martin Solveig. En deze hit is dan samen met de Cataracts en de Kel. Hey nou! In de zevende week gaan ze omhoog van 13 naar 9. Deze band hoorden we al een keer voorbij komen vandaag op nummer 25. Dat was met Laura Palmer en dit is Pompeii. Dezelfde Bastille. In de achtste week gaan zij twee plaatsen omhoog van 10 naar 8 toe. Straks op 7 blijven zitten in de haar tiende week Carly Rae Jepsen. Eerst Bastille.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 It's like you're my mirror. Oh, oh, Justin Timberlake, vorige week nog op nummer 3. In zijn 11e week zakt hij een plekje naar beneden. En daarvoor hoorde nog de plaats van Daft Punk en Pharrell Get Lucky. In de vijfde week ging die omhoog van 14 naar 5 toe. En van Nicole Zeurtinger misten we alleen de laatste minuut even van Boomerang. In haar tiende week zag zij namelijk van 4 naar 6 toe. Carly Rae Jepsen, Tonight I'm Getting Over You, hoorde je ook voorbij komen. Een van de drie platen die bleef zitten deze week. In de tiende week blijft zij namelijk zitten op nummer 7. Tijd om de top 3 in te gaan. En we doen dat natuurlijk gewoon met de nummer 3. De Champagne en de Saturdays. What About Us in de achtste van 5 omhoog naar nummer 3.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 De zevende week blijven zij zitten op nummer 2 in de lijst van Europa. Maar de drie zittenblijvers, die andere was Collier Jepsen, Tonight I'm Getting Over You. En die andere is de nummer 1 van Europa. Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, Ken Halders. Acht weken lang staan ze in de lijst. En net als vorige week de nummer 1 van Europa voor de tweede week achter elkaar. Dat het in de laatste Euro Breakdown vanaf het Gasthuisplein... Ken Aldas, Nee, we gaan namelijk weg. We gaan naar de Tolweg. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way. Get up out of bed instead of getting the internet and checking a new hit.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 And we go back? This is